Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de politie invallen gedaan bij de woningen en werkplekken van twee rechtsextremisten. Dat gebeurde in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. Het Openbaar Ministerie denkt dat zij van plan waren om linkse politici te ontvoeren en te vermoorden. Een van de twee werkt bij de politie. De verdachten zouden bang zijn geweest dat het vluchtelingenbeleid van Duitsland het land ten gronde richt. En daarom hadden ze volgens de OM voedsel en munitie opgeslagen... en waren ze begonnen met de voorbereidingen van de ontvoeringen. De twee kinderen van de Armeense vrouw die twee weken geleden alleen het land werd uitgezet zijn terecht. Ze zijn ondergebracht op een veilig adres en een instelling krijgt de voogdij over de twee. Het gezin woonde in een asielzoekerscentrum in Amersfoort. Toen de moeder werd teruggestuurd waren de kinderen uit logeren. Binnenkort wordt besloten wat er met ze moet gebeuren. Er komt waarschijnlijk geen nieuw kabinet voor Prinsjesdag. Dat schrijft informateur Zalm in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Zalm wordt er hard gewerkt. Maar moet onder meer het Centraal Planbureau de financiën nog doorrekenen. En daarna moeten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog een keer naar de plannen kijken. Het zittende demissionaire kabinet presenteert op Prinsjesdag de begroting voor komend jaar. De drie militairen die ervan werden verdacht dat ze emmers chloor hadden gebruikt bij een ontgroeningsritueel zijn vrijgesproken. Op de kazerne in Havelte gooiden ze in 2015 emmers met chloor over nieuwkomers. Een van hen liep brandwonden op. Twee anderen hadden een paar dagen last van ademhalingsproblemen. De drie mannen verklaarden dat ze niet wisten dat er chloor in het water zat. Volgens de rechter kon iedereen op de kazerne chloor hebben toegevoegd aan het water en zijn de echte daders niet gevonden. Het weer. Vanavond staat er weinig wind en blijft de temperatuur lang aangenaam. Morgen nog wat warmer dan vandaag met 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanaf woensdag gaat het regenen en donderdag zakt de temperatuur in het hele land tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is weer een normale avondspits in de Randstad. Veel mensen zijn terug van vakantie en sluiten weer aan in de file. 39 stuks nu. Dit zijn de files die de meeste vertraging geven. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden, 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep, 3. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost, 7. Een half uur vertraging daar. De A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwe Meer 6 kilometer richting Den Haag. En de andere kant op tussen Schellingwoude en Tuindorp Oost staan 5 kilometer. A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen voor de Van Brinoorbrug 10 minuten vertraging.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 Silver Street quit running when the coal mines all shut down. Coal dust left a shadow, lives lived underground. Country-muziek omvat veel onderwerpen zoals liefde, drank, vrouwen, honky-tonks en ook treinen. De aflevering van vandaag begin ik met een drietal songs die de trein als onderwerp hebben.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 Ze hebben een gemeenschappelijke passie voor bluegrass en honky-tonk muziek. Ze spelen songs van de Stanley Brothers, Bill Monroe, Lester Flatt en Earl Scruggs en hedendaagse bluegrass. Ride in that midnight train. No matter what I say or do, you're never satisfied. And I've tried and tried so many times. klassieke country van een zangeres die doet denken aan een mix van Reba McIntyre en Tammy Wynette. Deze combi is terug te vinden bij Hannah Johnson, die het fraaie Nowhere Train vertolkt. I stood in line to buy my ticket And I've been waiting for years I paid my dues, I've shed my tears Now I am out ready, but this is what I found. That the train that I've been a traveling on is nowhere bound. It's a nowhere train. Well, it's a nowhere train. And you're never gonna get there on that nowhere train. You're just the rain falling down from the harsh skies up above. On the newer train, there ain't no point in turning back. Each side you're looking is the wrong side of the track. It's a nowhere train. Said it's a nowhere train. And you're never gonna true. been waiting for years. I paid my dues, I've shed my tears. Now I am out of here.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 I'm Brian. And I'm Larry. And, we're, the, Good, brothers. And you're listening to Crossroads with Case DeHaan. De Canadese formatie The Good Brothers komt eind augustus voor de 39e maal naar Europa. Ze hebben dan ook hun nieuwe album Wide Awake Dreaming bij zich. Zeven van de tien songs zijn geschreven door Bruce en Brian Good, de tweeling in de band. De song die mij het meeste aanspreekt is Train of Fools. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. bluegrass-zangeres Dale Ann Bradley werd, het klinkt als een huishoog cliché, geboren in het zuidelijke Kentucky als dochter van een predikant. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze teruggaat naar Kentucky. My Heart Had Windows is opgenomen door George Jones in 1967 op zijn album met dezelfde naam. Twintig jaar na de oorspronkelijke versie nam Patty Loveless de song op en scoorde er haar eerste top 10 hit mee.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 Heet van de naald. you roll me like a river. stone like kissing and a hugging girl, your love, your love's a drug that gets me high. Woo! Well, girl, I don't get off on the whiskey. Oh. I don't find no magic in no pill. But I can taste the lightning every time you kiss me. You're all I ever need to get my thrills. That's right. tripping. And I've been tripping on your love every day. You got me Johnson for a sip. Them honey dripping lips. And my next fix is just a kiss away. Uh -huh. Girl, you go. me buzzing. You got me feeling alright. Take me to the river, take me to the river, to the river tonight. Girl, you got me buzzing. got me alright. Come on, take me to the river, take me to the river, to the river tonight. Girl, when you ain't around, oh, I start to coming down. And I need another fix. Come on, baby, give me one more hit. Come on, baby, just a little. Give me a stone. stone. original van deze week. Voor het origineel gaan we terug naar 1947. Dat is het jaar dat Hank Williams Mansion on the Hill schreef. Hij scoorde er in 1949 een nummer 1 hit mee. Nadien is het door vele anderen op de plaat gezet en de song is uitgegroeid tot een klassieker. Crossroads, nummer 1 country hit. is lang geleden, maar ik was op zaterdagavond ook wel eens loaded. Ofwel een kwestie van een pultje te veel op. De Pat Waters Band zingt erover. My lady hates the weekend she knows I can't stay home over cat, hauling fuel and logs and big belly hogs, every single out blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dat er in ons eigen land ook prima country en Americana vertolkt wordt, is wekelijks te horen in deze rubriek. Deze week laten we eerst de Deaf Americans horen, die veelal het materiaal van Johnny Cash naar hun hand zetten. I Walk the Line is een van die songs. keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I'll keep the ends out for the tide to binds. Because you're mine, I walk the line. Mm. I find it very, very easy to be I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. Mm. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. I walk the line. Mm. You got a way that keeps me on your side. You give me calls for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide because you're mine. I walk the line. watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I'll keep the ends out for the tide to bind. Because you're mine, I walk the line. De Limburgse formatie Pinchitos Caliente is genoegzaam bekend en scoorde vooral met songs uit de Tex-Mex genre. Met Canción gaan we naar het grensgebied van Texas en Mexico. que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi amor Brabantse singer-songwriter Mercy John schrijft fraaie songs, waar Back Home er één van is. goodbye. was het blokje country uit eigen land. Ik ben altijd een liefhebber van Delbert McClinton geweest, terwijl veel luisteraars zullen zeggen, Delbert, wie? Misschien is Pooling the Strings voor jou de eerste kennismaking met de muziek van hem. a bitch, yet so sublime. I'm going nowhere, but I'm making good time. This might kill me, but I'll be alright. If I can find a way to get her out of my mind. Pour me a drink, I get a double. I, will just be over here, man. I'm, I'm not looking for trouble. Sitting and thinking, crying and drinking, coming up with nothing but some real bad luck. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just want to scream. somebody else pulling the strings. Sometimes it's better, but it never lasts. Like when your roller coaster comes off the track. You can't get up and you can't get down. But everybody else just keeps spinning around. Sometimes I feel like I'm coming around. Sometimes I just won't scream. It's hard enough to live my life without somebody, somebody else pulling the strings. I feel like I'm coming around. Sometimes I Dit is het favoriete album van de maand. One of These Days is geschreven door Brian en Bruce Good. Samen met Larry vertolken ze deze song die terug te vinden is op het album van de maand White, Awake Dreaming. plenty. A deck of cards had taught him plenty. He left the only life he knew to go looking for a game. Married a girl he met in Reno. He'd never changed, but how could she know? Nobody knew that this poor fool was headed for the fall. Up and down the strip in Vegas, thrown away her hard earned wages. It won't be long before it's gone, and that's when he'll call home. Only wife that calls her honey, asks her if she'll place and money. Just this one more time and then he swears he's coming home. what a pity. He's stranded in Atlantic City. He says he's there on business, but she knows he'll roll the dice. Says that he'll be home by Monday, but he doesn't know that one day she'll call his bluff and cash her chips of life dealt him a bad hand. Just as long as he is able to drop a C note on the table, he'll play. these days. Onlangs kwam het album Red Hot, A Memphis Celebration of Sun Records uit. Een album aan het beroemde Sun label. Een huisband brengt samen met een aantal andere artiesten een ode aan een aantal grote artiesten die hun roem hebben vergaard op het Sun-label. De opbrengsten van dit album gaan naar een goed doel. Zangeres en bassiste Amy Lavier uit Memphis, Tennessee met een jazzy vertolking van Ten Cats Down van de Miller Sisters uit 1956. ready to go. Well, I rocked with one, it sure was fun. I tried number two, I learned something new. Rolled with three, got the best of me. Caught number four, we burned up the floor. number five, man alive, that's five cats down and five to go. Hey, rock, rock, cat, rock, now rock, rock, cat, rock, yeah, rock, rock, cat, rock, oh, rock, rock, cat, rock, yeah, rock rock, cat, rock, that's five cats down and five to go. Hey! When I rock number six, I learned some tricks. Tried number seven, a little bit of heaven. Rolled number eight, it's getting kinda late. I rock number nine and had me a time took a spin with number 10. That's 10 cats down and undergo air rock. Rock, cat, rock, air rock. Rock, cat, rock, now rock. Rock, cat, rock, oh rock. Rock, cat, rock, air rock. Rock, cat, rock. That's 10 cats down and undergo the sake of better pay in a foreign land 12 centuries back in time where the sun keeps burning down on the hole drilled in the ground and I dream of that girl I left behind well I signed on the dotted line and I thought in a few years time I'd be home day.